ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaar en Schiphol 19 kilometer lang. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein bij knooppunt de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 8 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen eh, afrit Volendam en de Koentunnel 4 kilometer file. A44 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk tussen Kaagdorp en Oestgeest 7 kilometer file.